het Planbureau voor de Leefomgeving een nieuwe studie de economische groei en de toename van de bevolking Als je goed eigen regelen. Omdat de groep geen vertrouwen meer heeft in de politie. Dat betreft een commandant Joy Sayas naar berichtgeving van nu.nl. Hij zegt dat de politie en de overheid bedrijven tegen de actiegroep niet serieus nemen. Het besluit om de eigen bescherming te regelen komt nadat een vergadering van kick uit Zwarte Piet vrijdagavond in Den Haag gewelddadig weer verstoord. De actiegroep gaat de komende weken in 12 minuten protesteren bij de Sinterklaas-tocht. De Boliviaanse president Morales treedt af. Dat heeft bekend gemaakt in een toespraak op televisie. De president ligt de vuur sinds de verkiezingen van vorige maand. Onderzoekers kwamen onregelmatigheden tegen en volgens betogers is er gefraudeerd. Morales zei eerder dat hij niet van plan was op te stappen. Hij beloofde wel nieuwe verkiezingen. En een uur daarna schaamde de legerleiding zich achter de demonstranten. Morales kwam in 2006 aan de macht en was de langzittende president in Latijns-Amerika. Het Nederlands elftal onder de 17 heeft de halve finales bereikt van het WK in Brazilië. Oranje versloeg Paraguay met 4-1. De enige andere keer dat Nederland onder de 17 zo kwam van het WK was in 2005 in Peru. Toen leverde dat een onze medaille op. Donderdag speelt Oranje de halve finale tegen Zuid-Korea of Mexico. Het weer vanaf 9 bewolking toe en kan het vriezen. De komende dag blijft het grotendeels bewolkt en kan er op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt dan ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Nederlanders geven van alle Europeanen het vaakst aan goede doelen.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 Once the time is around, go ahead and open it. This is a letter to the best. I know you're hoping it a claim on my greatness, but once I state this, watch the crowd break this. My crown, you don't deserve one. The meal for the mind, I'll serve one. A chef so deaf, I'm gonna rip up my rip up those who turn the rip up. One day at a time, to keep reading. Each stage of the rhyme, where's it leading? I feed you a pride and make you swallow Used to be an innocent bystander and a lot of years filled my ears with slander. Watching them choose to get used to the way you burn. You learn that every rapper has a turn. When the spotlight shines on you, you want to glow. The show the next man how to grow. So, enough said about yourself. It's a true love of my people, it's mental health. And good things come in due time. If you rhyme, watch a few climb straight to the top. Non-stop just to get up. Big piece of pop. This is a letter to the...